die de Volkskrant heeft opgevraagd. Islamitisch basisonderwijs telde in 2008 nog ruim 9300 leerlingen. Vorig jaar waren het er ruim 15.000. Volgens een onderwijsdeskundige is de groei het gevolg van de kwaliteitsslag... die het Islamitisch onderwijs heeft gemaakt. Tien jaar geleden vond de inspectie de kwaliteit van islamitische scholen nog ondermaats. En nu scoren die scholen al vijf jaar op rij het beste op de CITO-toets. De vulkaan in Nieuw-Zeeland, die maandag uitbarstte, is nog steeds actief. Hij rommelt en stoot modder en stoom uit. De zoektocht naar vermisten en de berging van lichamen wordt daardoor flink gehinderd. Maandag waren er 47 mensen op White Island, allemaal toeristen. Bij de uitbarsting kwamen zeker zes mensen om het leven. 30 gewonden liggen nog in het ziekenhuis, van wie veel in kritieke toestand. Veel van hen hebben ernstige brandwonden. Het aantal vermisten is bijgesteld naar negen. Ze hebben het vermoedelijk geen van allen overleefd. De grootste oliemaatschappij ter wereld, Saudi Aramco, gaat vandaag in Riyadh naar de beurs. Het moet de grootste beursgang uit de geschiedenis worden. De waarde van Aramco wordt geschat op 1700 miljard dollar, veel meer dan Apple of Google. Het bedrijf maakte vorig jaar een netto winst van 111 miljard dollar. Verwacht wordt dat de beursgang van Saudi Aramco vandaag een kleine 30 miljard dollar oplevert. NS heeft vannacht een proef gedaan met een zelfrijdende trein. Eerder waren er zulke experimenten van ProRail en Arriva. NS liet vannacht bij Dronten een trein rijden volgens een voorgeprogrammeerde dienstregeling. De komende maanden kijkt NS onder meer hoe de autonome treinen reageren op ander treinverkeer en wat ze doen bij gladde sporen. Het weer. In het oosten eerst nog regen. Van het westen uit droog en af en toe zon. En het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog maar een paar files over van deze spits.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 looking for the same allemaal fijne dagen en...